บุ๊กทูห้าสิบเก้าที่ทำการไปรษณีย์ op het postkantoor op het postkantoor ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Is het ver naar het volgende postkantoor? Is het ver naar het volgende postkantoor? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Ik heb een paar postzegels nodig. Ik heb een paar postzegels nodig. สำหรับการ์ดและจดหมาย Voor een kaart en een brief. Voor een kaart en een brief. ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Hoe duur is de port naar Amerika? Hoe duur is de port naar Amerika? พัสดุหนักเท่าไหร่ Hoe zwaar is dat pakket? Hoe zwaar is dat pakket? ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Kan ik het per luchtpost sturen? Kan ik het per luchtpost sturen? ใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Hoe lang duurt het voor het aankomt? Hoe lang duurt het voor het aankomt? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Waar kan ik telefoneren? Waar kan ik telefoneren? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Heeft u telefoonkaarten? Heeft u telefoonkaarten? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Heeft u een telefoonboek? Heeft u een telefoonboek? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Kent u het landnummer van Oostenrijk? Kent u het landnummer van Oostenrijk? รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Een ogenblik. Ik zoek het op. Een ogenblik. Ik zoek het op. สายไม่ว่างตลอดเวลา De lijn is steeds bezet. De lijn is steeds bezet. คุณต่อเบอร์อะไร Welk nummer heeft u gekozen? Welk nummer heeft u gekozen? คุณต้องกดศูนย์ก่อน U moet eerst een nul kiezen. U moet eerst een nul kiezen.